Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft opnieuw ingestemd met het vrijgeven van ruim een miljard euro aan Libische tegoeden. Het geld was ondergebracht bij Britse banken. Vorige week stemde de Veiligheidsraad al in met het beschikbaar stellen van ruim een miljard euro aan tegoeden die door de Verenigde Staten waren bevroren. VN-chef Ban Ki-moon zei gisteren dat hij zo snel mogelijk hulpverleners onder VN-mandaat naar Libië wil sturen. Amnesty International zegt dat in Syrië de afgelopen maanden zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden. Meer dan de helft van hen lijkt te zijn gemarteld. Dat zijn er veel meer dan in eerdere rapporten van Amnesty. Onder de slachtoffers waren ook kinderen. Volgens Amnesty heeft de stijging van het aantal doden te maken met de protesten van de afgelopen maanden tegen het regime in Syrië. Op de A20 is gisteren mogelijk opnieuw een auto beschoten. Er sneuvelde een autoruit bij Nieuwekerk aan de IJssel. De exacte oorzaak is nog niet vastgesteld. Eerder op de dag sneuvelde de achteruit van een auto op de A4. Het aantal incidenten staat nu op 37. Mogelijk zijn er meerdere snelwegschutters actief. Bij een zelfmoordaanslag in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny zijn zeker negen mensen omgekomen. De slachtoffers zijn zeven politieagenten en een ambulancemedewerker. Na de aanslag was er een tweede explosie te horen, ook was er geweervuur. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Grozny is nog niet opgeëist. In de Amerikaanse staat Vermont is door het leger een luchtbrug geopend voor voedsel en water. In de staat zijn ten gevolge van de tropische storm Irene door overstromingen meer dan 200 wegen afgesloten of weggespoeld. De autoriteiten waarschuwen dat het water nog niet eens overal zijn hoogste punt heeft bereikt. Michaela Krajicek en Arangsa Rus hebben op de US Open de tweede ronde bereikt. Rus moet het nu opnemen tegen de nummer 1 van de wereld, de Deense Caroline Wozniacki. Bij de mannen werd Jesse Houtagalung uitgeschakeld. Het weer... In het noorden nog wat regen, in het zuiden blijft het droog en is er ook kans op zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.